en noemt de aardbeving verschrikkelijk. Ook minister Koenders heeft zijn condolences overgebracht. Ook Myanmar is getroffen door een aardbeving. Volgens de autoriteiten had hij een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Er is nog niets bekend over slachtoffers of schade. Gebouwen in Rangoon, de grootste stad van Myanmar, bewogen tijdens de aardbeving. Ook in Thailand en in Bangladesh werden schokken gevoeld. De Amerikaanse vicepresident Biden is in Ankara aangekomen voor besprekingen met president Erdogan en premier Yildirim. Biden bezoekt Turkije nu de betrekkingen tussen de VS en Turkije onder druk staan. Turkije eist de snelle uitlevering van Fethullah Gulen, de geestelijke die in ballingschap in de VS woont. Turkije zegt dat Gulen het brein is achter de mislukte staatsgreep van 15 juli. De Amerikaanse regering heeft al een paar keer gezegd dat het verzoek om uitlevering zorgvuldig zal worden bekeken en dat de beslissing daarover aan een rechter is. In Amsterdam is een verdachte aangehouden in een moordzaak van 26 jaar geleden. Het is een man van 52. Hij zou betrokken zijn geweest bij de moord op een vrouw in Den Haag. Hij werd aangehouden na een DNA-match. Morgen wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Volgens de politie is het nog niet eerder voorgekomen dat iemand in zo'n oude cold case zaak werd aangehouden. De Olympische medaillewinnaars zijn ontvangen door premier Rutte en rond deze tijd is de huldiging in de Ridderzaal. Even na drieën gaan de Olympiërs op de fiets naar Paleis Noordeinde voor een ontvangst door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Het weer nog zonnig en warm, 29 tot 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm en ook morgen veel zon. Dan kan het 35 graden worden. Vrijdag in de kustprovincies koeler, landinwaarts blijft het heet. Dit was DFM. verkeersupdate.